uur. Dijkers met het NOS-journaal. Hulpverleners in Marokko zijn nog druk aan het zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Inmiddels is duidelijk dat er meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden, waarvan er 1400 er ernstig aan toe zijn. Er is nog geen totaalbeeld van schade en slachtoffers een dag na de aardbeving. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte en veel kleinere dorpen zijn moeilijk te bereiken... Internationaal zijn meerdere hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in drie verschillende wijken van Kiev... waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker één persoon raakte gewond... Ook in het oosten van Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. De luchtmacht waarschuwt daarvoor Russische aanvallen met raketten. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met een minder goede weerstand kunnen er veel meer last van krijgen. De Amerikaanse tennister Coco Gauff heeft op de US Open haar eerste Grand Slam titel veroverd. De 19-jarige versloeg in de finale de Belarussische Arina Sabalenka met 2-6, 6-3 en 6-2. Gauff stond voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam toernooi.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 In the name of Move love. In the name of love. Yeah. Move in the name of love. See, I know there's somebody breaking out for champagne somewhere. And you can be sure that be sure somebody's gonna make love night until the day.